Er zijn ook tien mensen slecht aan toe. Deze jongen was erbij en raakte bewusteloos. Hij vertelt dat hij allemaal mensen op de grond zag liggen toen hij weer bijkwam. J'ai vu, euh, vraiment euh, comme dans les films, des gens par terre, du sang, des ambulances, la police. Vraiment, euh, enfin, des scènes horribles. echt vreselijk, zegt hij. Twee mensen die in de auto zaten zijn opgepakt. Het lijkt niet om een aanslag te gaan. Mogelijk waren de twee op de vlucht voor de politie. Gerson is Oekraïne, zingen deze demonstranten. In verschillende door Rusland bezette Oekraïnse steden wordt vandaag gedemonstreerd tegen de oorlog. De demonstraties verlopen tot nu toe vreedzaam. De Russen laten de betogers hun gang gaan. Op een terras in het Brabantse Rosmalen is gisteravond een man van 22 doodgestoken tijdens een ruzie. Hij wist nog een kroeg in te vluchten, vertelt de eigenaar. Uh, wij hebben die man opgevangen achter eh, in onze zaak en eh, eerst hulp eh, verleend. Er waren ook gasten aanwezig met een medische achtergrond. Die werken bij het Jeroen Bos ziekenhuis. Die hebben dat ook mee eh, eerste hulp verleend. Ehm, maar eh, ja, helaas eh, heeft dat niet mogen baat. Er zijn twee meisjes van 16 en 17 opgepakt. En een bloedstollende Ajax-Feyenoord vanmiddag in de Johan Cruijff Arena. Waarin Feyenoord in de eerste helft twee keer voorkwam. Maar Ajax het tij keerde in de tweede helft. Dit was in de 86e minuut. Talia Fico, die moet die bal voorkrijgen. Anthony, nu wel! Nu wel! Nu wel. Anthony met de 3-2 voor Ajax. Het shirt gaat uit. Hij gaat op de reling staan voor de F-site en neemt alle felicitaties in ontvangst. Ajax gaat toch weer de klassieker winnen. Eerder vandaag won FC Groningen met 1-3 van FC Utrecht. Zo net begonnen PSV, Fortuna Sittard en Vitesse RKC Waalwijk. En vanavond spelen Willem II en AZ nog tegen elkaar. Heb ik nog het weer.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 je had me bij hallo ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven, doe dit normale er nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog nog.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 So I'm bouncing and I'm I gotta leave you alone. Yeah, yeah. My pride all I have. Pride is what you had, baby girl. I'm what you have. you me, but Be easy. Don't make decisions when you're mad. you chose to run alone.